Maar het is toch denk ik echt vrij simpel. Ik ben een groot voorstander van zo snel mogelijke sluiting. Ik vind 1 mei een mooie datum. Ik vind 15 april, ook een prachtige datum. Ik weet wel één ding zeker. Eh, de wet moet door beide kamers heen zijn. Wil de wet gaan gelden? Ja, er moet dus nog over gestemd worden. Maar het lijkt erop dat er snel beton gegoten wordt in de gasputten in Groningen. Veel Groningers zitten met aardbevingsschade door aardbevingen die ontstaan zijn door de gaswinning. In Engeland is het vandaag Spring Budget Day, zeg maar de Britse variant van Prinsjesdag. De Britse regering probeert de bevolking dan altijd een cadeautje te geven. Dit jaar is dat een jaarlijkse belastingkorting van zo'n 900 pond. Maar veel Britten hebben wel wat anders aan hun hoofd, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Dat mensen veel meer zorgen hebben over de publieke diensten. Dus bijvoorbeeld het zorgsysteem, dat ligt op zijn knieën. 7 miljoen mensen op een wachtlijst. Uh, er staan rijen om de hoek bij tandartsen. Dus mensen willen eigenlijk veel liever dat die basisvoorzieningen op orde worden gebracht. En de regering probeert met die belastingkorting ook Britten ervan te overtuigen te gaan stemmen. Of dat effect heeft, dat zien we op 2 mei. En als eerste grote accountantskantoor gaat Deloitte AI inzetten voor bijna alle wettelijke controles. Ze gaan het onder meer gebruiken bij het controleren van de jaarrekeningen van bedrijven. Het systeem gaat de tekst door. Het systeem heeft de relevante wettelijke kaders daarbij. En eh, die doet die analyse, dus eigenlijk het, uh, het standaardwerken wat daaronder ligt. En de accountant die moet uiteraard dan met zijn oordeelsvorming en zijn ervaring eh, verder daarin induiken. Volgens het bedrijf wordt nu vooral het saaie werk uit handen genomen. Of dat ook banen gaat kosten, dat kunnen ze bij, die, bij Deloitte nog niet zeggen. Het weer, veel wolken, maar ook af en toe zon. In het noordoosten blijft het wel de hele dag grijs.